uiteinde van Don Diablo met eh, de Beatkids met Blow Your Speakers. We gaan straks onder het nummer van DJ Chesto, He's a Pirate, gaan we afsluiten. En eh, als het goed is zou dat elk menu... Oh, ik hoor hem al. even iets op de achtergrond zetten. Nou, dit was uh, tweede uur van de Nightwalk. De hele Nightwalk is helaas alweer voorbij. Marcus, jij mag donderdag mag jij weer aan de bak, hoor ik. Ja jongen, elke donderdag tussen 8 en 10 s'avonds nou, dan hebben wij Alternative FM. Kijk eens aan, dat horen wij graag. Ik wil graag mijn gasten wil ik bedanken. Wessel en Jeffrey, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Het is hartstikke gezellig. Even zeg hoi, zeg doei, zeg dag, zeg dat. Nou, fijne avond iedereen. Adios. Nou, ik, kan, eh, ik hoef niks bij erbij te voegen natuurlijk, hè. Oh, oké. Eh, het was helemaal te gek, jongens. Het was weer een topuur dit uur. En eh, ja, mijn naam is Mike Blij. Ik heb met plezier heb ik weer gedraaid vanavond.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 De prijs gaat naar dansers of choreografen die tijdens hun loopbaan indrukwekkende prestaties hebben geleverd. Essenboom heeft 15 jaar gedanst bij het Nederlands Danstheater. Volgens de jury van de Gouden Zwaan had ze daar een gezichtsbepalende rol. Ook wordt ze geprezen om haar artistieke gevoeligheid en haar plezier in het dansen. De Gouden Zwaan wordt niet elk jaar uitgereikt. De laatste keer was in 2007. Toen ging de prijs naar danseres Caroline Harder. In Parijs heeft een man bij een burenruzie vier mensen doodgeschoten en daarna ook zichzelf. De ruzie rond middernacht ging over geluidsoverlast. De man had volgens de politie zijn buren eerder op de avond gevraagd wat zachter te doen. Tegen middernacht liep de zaak uit de hand en liep de man naar zijn eigen appartement om een pistool te halen. Hij schoot zijn twee buren en hun twee gasten dood en pleegde daarna zelfmoord. Onder de slachtoffers is een zeven maanden zwangere vrouw. Twee kinderen in het huis bleven ongedierd. De kustwacht van de Seychelles heeft elf piraten opgepakt... die vanochtend vroeg probeerden twee Franse vissersschepen te overvallen. De aanval in de Indische Oceaan werd afgeslagen door mariniers... die aan boord waren van de schepen, zegt het Franse ministerie van Defensie. Sinds juli heeft Frankrijk 60 speciaal getrainde mariniers... die de eigen tonijnvloot in de Indische Oceaan beschermen. De voetbalteams van Italië, Servië, Denemarken, Duitsland en Ivoorkust hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika volgend jaar. Het Rusland van Guus verloor met 1-0 van Duitsland. Maar Hiddink heeft goede hoop dat zijn team zich alsnog kwalificeert in de komende wedstrijden. De eerste kwalificatiewedstrijd van België onder trainer Dick Advocaat werd gewonnen. De Rode Duivels versloegen Turkije met 2-0.